uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil de bankenbelasting aanscherpen om zo de bonuscultuur steviger aan te pakken. Een Kamermeerderheid steunt een plan van het CDA om banken extra belasting te laten betalen als bestuurders een bonus van meer dan 25% van hun salaris krijgen. Het kabinet wil de belasting heffen bij een bonus van meer dan 100% van het salaris. De bankenbelasting wordt ook ingevoerd om iets terug te vragen voor de staatssteun tijdens de kredietcrisis. Bij een botsing tussen twee treinen op het Leiden Centraal is een vrouw licht gewond geraakt. De stoptrein waarin ze zat was doorgeschoven en tegen een lege trein gebotst. Eind november raakten bij een treinbotsing op Leiden Centraal drie mensen licht gewond. Het kabinet wil dat er een maatschappelijk debat komt over verplichte anticonceptie voor verslaafden, psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten. Aanleiding is een pleidooi van de oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van Vollehoven. Die vindt dat mensen die niet in staat zijn om tijdens de zwangerschap en daarna goed voor hun kind en zichzelf te zorgen, geen kinderen moeten krijgen. Bij een explosie in een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in de Afghaanse provincie Kost zijn zeven mensen gewond geraakt. Artsen zonder Grenzen spreekt van een aanslag. De patiënten zijn overgebracht naar een ander ziekenhuis in Kost. Turkije heeft zich als eerste land kandidaat gesteld voor de organisatie van het EK voetbal in 2020. De UEFA neemt waarschijnlijk eind volgend jaar een besluit. Turkije probeerde eerder het TK van 2016 binnen te halen, maar dat ging naar Frankrijk. Het land is ook kandidaat voor de Olympische Spelen van 2020. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het oosten gaat het pas vanavond regenen. Vannacht wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. Morgen afwisselend zon en enkele buien. Het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. Files van 4 kilometer of in de Randstad staan onder meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Afrit Bunschoten 4 en richting Amsterdam 6 kilometer tussen Knoop het Hoevelaak en Eembrugge. Op de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend Nieuwe Meer 5 kilometer. Bij Knoopend Nieuwe Meer is de linkerreis ook dicht. Op de A9 Diemen Alkmaar in beide richtingen bij Knoopend Badhoevedorp staan files van 8 kilometer. Op de ring Amsterdam tussen Diemen en Knoopend Nieuwe Meer 7. En tussen Geuswad en de Koentunnel 4 kilometer. En tussen Afrit en Muiden en Knoopend Watergasmeer 13 kilometer door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Bij Knoopend Watergasmeer is één ook afgesloten. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is bij Gouda een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar, zijn twee, daar is de rechterreis ook dicht.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 I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck 'em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'm a Reuben, you cunt. I'm a Reuben. You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh?